Kasper Meijer met het NOS-journaal. Strenge stikstof- en klimaatregels zorgen ervoor dat er op de lange termijn geen landbouw meer mogelijk is in gebieden met kwetsbare natuur. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De komende jaren moet de stikstofuitstoot stapsgewijs worden afgebouwd. In bepaalde regio's zal daardoor geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Zelfs niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen aan hun werkwijze. Volgens het planbureau moet het nieuwe kabinet eerlijk zijn over de gevolgen voor de landbouw. Want de regels zullen een grote impact hebben op tienduizenden boeren. Nederlanders hebben vorig jaar 17% minder kilometers gereden dan in het jaar ervoor. Dat meldt het CBS. In 2019 werd er nog bijna 152 miljard kilometer gereden... door motoren, personenauto's, bussen en vrachtwagens. In 2020 was het gedaald naar 126 miljard kilometer afname was het grootst bij touringcars. Het aantal gereden kilometers door vrachtwagens bleef ongeveer gelijk. Ruim driekwart van de gereden kilometers werd afgelegd met personenauto's. De Luxemburgse premier Bettel is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. De 48-jarige politicus testte vorige week positief op het coronavirus na de EU-top in Brussel. Hij had toen alleen milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. Volgens de Luxemburgse regering worden in het ziekenhuis extra testen en onderzoeken gedaan. Testen voor toegang heeft het testresultaat van een 21-jarige man verkeerd ingevoerd... waardoor hij onterecht een negatief testresultaat ontving. Hij bleek toch besmet te zijn met het coronavirus, schrijft NH Nieuws. De man kon met zijn negatieve testbewijs gaan stappen in Amsterdam. Hij, heeft, hij zit inmiddels in thuisquarantaine en heeft iedereen met wie hij contact heeft gehad op de hoogte gesteld.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 Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back.